van stormschade en wateroverlast. Op sommige plaatsen in het zuiden stenen. De gevluchte leider Muammar Gaddafi heeft vanuit zijn schuilplaats in Libië een nieuwe audioboodschap uitgezonden voor zijn aanhangers. Hij roept ze op om onmiddellijk de wapens te grijpen en in actie te komen. Dit is het uur u. De boodschap wordt steeds herhaald op een van de radiostations in Gaddafi's laatste bolwerken, Beni Walid. Die stad is omsingeld door strijders van het nieuwe regime en is vandaag vanuit de lucht aangevallen door de NAVO.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 Israël werkt samen met de Egyptische regering om ervoor te zorgen dat de Israëlische ambassadeur zo snel mogelijk naar Cairo kan terugkeren. Die vluchtte met bijna zijn hele staf in de nacht van vrijdag op zaterdag het land uit, nadat Egyptische betogers het ambassadegebouw hadden bestormd. De Israëlische premier Netanyahu noemde het in een televisietoespraak een ernstig incident, maar prees Egypte ook voor het redden van zes personeelsleden uit de ambassade. Volgens Netanyahu houdt zijn land vast aan het vredesverdrag dat in 1979 werd gesloten met Egypte. De relatie tussen beide landen staat onder grote druk na een incident bij de grens waarbij vijf Egyptische grensbewakers om het leven kwamen. De Arabische Liga zegt dat er een akkoord is bereikt met Syrië over het doorvoeren van hervormingen. De maatregelen moeten een einde maken aan het geweld in het land. De protesten in Syrië, die al maanden aan de gang zijn, worden met geweld de kop ingedrukt door troepen van president Assad. Voorzitter Arabi van de Liga zegt dat er een tijdschema is afgesproken voor de hervormingen, zonder verdere details te geven. Diverse media melden dat is afgesproken dat er over uiterlijk drie jaar een meerpartijensysteem in Syrië